Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Russische militairen krijgen geld via een Nederlands bedrijf. Dat onderzochten mijn collega's van Nieuwsuur. Russische influencers zamelen geld in voor nieuwe spullen... die de Russen kunnen gebruiken voor de oorlog in Oekraïne. En die influencers gebruiken een betaalplatform dat in Nederland zit... Nieuwsuurverslaggever Sibe Sietsma ging daar verhaal halen. Ehm, en zij zeggen twee dingen. Oh, wat eh, vervelend dat jullie eh, dit hebben aangetroffen. Dus eh, wij stoppen het account van die meneer Fedorov en ook van anderen. En ja, daar laat het eigenlijk bij. Want de vraag is, moet jullie dit zelf niet in de gaten houden? Juristen vertellen ons, ja, dat moet je zelf in de gaten houden. Wat doen jullie met het geld dat jullie hiermee verdiend hebben? Dat kennelijk gegaan is uit het Russische leger. daar zeggen ze niks over. Het betaalbedrijf is zelf weer onderdeel van een ander bedrijf dat van een Rus is. Zeven voetbalbonden hebben een boete gekregen vanwege racisme of discriminerende teksten van fans tijdens wedstrijden op het EK. Het gaat vooral om bonden uit Midden-Europa en de Balkan. Zo zongen supporters van Kroatië en Albanië beledigende dingen over Servië. Dat land deed daar zelf ook aan mee. En verder gingen er boetes naar Roemenië, Slovenië, Oostenrijk en Hongarije. Tijdens de Olympische Spelen zijn de ogen gericht op de Nederlandse roeiploeg. Vorig jaar namen zij op het WK vijf gouden en drie zilveren plakken mee naar huis. En dus zijn er hoge verwachtingen voor de oranje boten. Volgens de bondscoach van de roeiploeg hebben de atleten daar goede gesprekken over. Dat die emoties en die spanningen die op je afkomen, dat mag allemaal. Ga dat niet wegstoppen, onderken dat het er is, maar leer ermee om te gaan. Eh, dat is gewoon een vaardigheid die kun je trainen. Hoe je omgaat met spanning, wat het met je doet en hoe je daar vervolgens naar handelt. Dus je moet uiteindelijk toch gewoon weer handelen naar wat je, waar je wel invloed op hebt. En dat is het roeien. Volgens de bondscoach is het doel op de Spelen twee keer goud bij de mannen en twee keer goud bij de vrouwen.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 walked a thousand sorry miles to wait for my father to gather up his tools. He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain behind my tears for my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind instead. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be.